Van Kesteren met het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn het eens geworden over een wapenstilstand in de Gazastrook. Ze hebben een akkoord bereikt over een eerste fase van een staakt het vuren... waarbij alle gijzelaars worden vrijgelaten, meldt Amerikaanse president Trump. Hamas schrijft in een verklaring dat Israëlische troepen zich zullen terugtrekken... en dat er humanitaire hulp zou worden toegelaten tot Gaza. Hamas bedankt in de verklaring ook Qatar, Egypte, Turkije en de VS... voor hun inspanningen als bemiddelaars. Premier Netanyahu reageert in een post op X dat het een geweldige dag is voor Israël. Hij zal het akkoord komende dag voorleggen aan het Israëlische parlement en vragen om het goed te keuren. Volgens CNN en persbureau AP worden de laatste 20 nog levende gijzelaars dit weekend al vrijgelaten. Amerikaanse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke natuurbranden in Los Angeles begin dit jaar. De man zou op nieuwjaarsdag brand hebben gesticht en dat ook weer hebben uitgemaakt. Maar die brand bleef smeulen en leidde daarna weer op. Bij de brand kwamen twaalf mensen om het leven en er werden duizenden huizen en gebouwen verwoest. De schade bedroeg 150 miljard dollar. De verdachte riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. De Franse premier Le Cornu zegt dat er binnen twee dagen een opvolger voor hem wordt aangesteld. Hij zei op de Franse televisie dat de meeste partijen uit het parlement niet zitten te wachten op nieuwe verkiezingen. Twee dagen geleden maakte Le Cornu bekend af te treden. Nog geen maand nadat hij was gestart. President Macron vroeg hem om nog één poging te doen... om de politieke crisis in Frankrijk op te lossen. In het land moet flink worden bezuinigd...